zodat haar advocaten meer tijd hadden om, om gratie te vragen. Maar dat besluit is door hogere rechters teruggedraaid. Mogelijk wordt Montgomery op 12 januari ter dood gebracht. Ze kreeg de doodstraf omdat ze een zwangere vrouw heeft vermoord. Een groot illegaal feest in Frankrijk dat op Oudjaarsdag begon is nog altijd niet beëindigd. Er zijn een paar duizend feestgangers aanwezig in een opslagloods in Bretagne. Het terrein is omsingeld door de politie en agenten hebben meer dan 200 boetes uitgedeeld aan mensen die het feest verlieten. Bij een eerdere poging om het feest te stoppen werd de politie bekogeld met flessen en stenen. Ook is een politiewagen in brand gestoken. De hoogste bestuurder van Bretagne heeft de aanwezigen opgeroepen het feest te verlaten, maar daaraan wordt nauwelijks gehoor gegeven. De politie heeft de afgelopen jaar 116.000 kilo vuurwerk in beslag genomen. Dat is een record en bijna twee keer zoveel als in 2019. De grootste vangst was in september, toen in een loods ruim 50.000 kilo vuurwerk werd gevonden. De Amerikaanse kustwacht is gestopt met zoeken naar een boot met 20 mensen aan boord... die maandag vertrok uit de Bahama's en sindsdien niet meer is gezien. Bij Florida zocht de kustwacht de afgelopen dagen een gebied af... dat groter is dan Nederland, maar vond geen spoor van de vermiste boot. De Amerikaanse Senaat heeft met een overgrote meerderheid de defensiebegroting aangenomen... waarmee het veto van president Trump definitief is verworpen.